Kees Groot met het NOS-journaal. Premier Rutte zal niet instemmen met onomkeerbare besluiten op de Europese top van morgen. Hij deed die belofte tijdens het Tweede Kamerdebat over de top. Rutte zei dat hij wil voorkomen dat de regeringsleiders akkoord gaan met maatregelen die ertoe leiden dat de druk op hervormingen in Zuid-Europese landen afneemt. Hij zal in Brussel het standpunt herhalen dat andere landen eerst hun begroting op orde moeten brengen. De premier kreeg stevige kritiek in het debat. Een meerderheid verweet Rutte dat hij geen duidelijkheid over Europa geeft. Een meerderheid vindt dat hij meer kleur moet bekennen. In Kroatië is een van moord verdachte Nederlander opgepakt. De man was volgens Interpol al ruim 13 jaar voortvluchtig. De 39-jarige Morgan S. zou een vrouw hebben vermoord die hij in 1999 in een bar in België had ontmoet. Interpol denkt dat S zich een tijdje in Italië en Ierland heeft opgehouden en verspreidde daarom zijn foto in die landen. Na het vrijgeven van het signalement van de Nederlander kwam uit Ierland een tip dat hij mogelijk in Kroatië was. S had bij zijn aanhouding een Italiaans paspoort, een identiteitskaart en een rijbewijs op zak. Alle drie de documenten bleken vals. Een Nederlandse ex-ambtenaar van de Europese Unie is in Brussel veroordeeld tot ruim drie jaar cel voor corruptie en het schenden van zijn beroepsgeheim. De man verkocht geheime informatie over graanprijzen. Hij moet ook een boete van 55.000 euro betalen en er wordt beslag gelegd op bijna 140.000 euro die hij bezit. Hij werd in 2003 aangehouden omdat hij vertrouwelijke informatie aan Nederlandse en Franse bedrijven leverde in ruil voor geld, reizen, etentjes en avonden uit in champagnebars. bars. De bedrijven konden met die informatie contracten binnenhalen. Het weer vanavond overwegend droog. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt en het kan af en toe wat regen vallen. In de middag is er ruimte voor de zon en stijgt de temperatuur in een groot deel van het land tot boven de 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat file bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een vrachtwagenbrand. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Gouda kan beter omrijden via Den Haag over de A13. Tot... Good morning, morning, what did you say? I feel strong and healthy today I know my face looks almost green It's quite interesting where I've been God, I don't remember where I went money I must have spent I don't suppose that it was a bit Still got a feeling that I'm going to ferment I'll never drink again I'll never smoke cause they're all the same Yet a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with Goedenavond. Na een eh, weekje rust zijn we hier dan weer. Paul Jommans, Sjaak Jommans bij de, de Jongmans Brothers met... Uh, Breek zo lekker de week. Breek zo lekker de week. Wij eh, begonnen met een in memoriam natuurlijk. Want een aantal weken geleden overleed Alexander Curly. En als er nou ooit een man is geweest die zijn beloftes na is gekomen. Dan nou, is, hij, het wel. hij Ja. ja. hij doet het ook nooit weer. Hij doet het nooit meer. Hij doet het nooit meer. Nee, precies. En dat is heel erg goed van hem. Magic Man. Daarvoor Donna Summer. Ook al een die, eh, die overleden is, die ons verlaten heeft. De Queen of Soul. Wel bekend geworden, eigenlijk door Nederland, hè? Ja, Dat was een eh, heel mooi optreden in top, de Chef van Hoekel eh, show. Ja, en top pop. Met die gekke adviseur Vrede. hey, dit is Breeks zo lekker de week. Het programma waarin wij geen gaatjes vullen met praatjes, om eens even een algemene term te gebruiken. Wij eh, geven u geen informatie, we vertellen u niet wat er in Zandvoort eh, aan de hand is en gaat gebeuren. Dat hoort u in alle andere programma's van CFM al. wij, eh, wij draaien gewoon muziek. Kill Bill, Kill Bill, de film. Uh, die uh, heeft ooit gehoord van de groep The 5, The Six, The Seven en The 8. Niemand? Nee. Dat is die, uh, die meidengroep die in die discotheek zingt. Terwijl de ledematen je om de oren vliegen. Echt waar.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 Ja, zeg maar. Die Steely Dan. Ja. En het nummer wat we draaiden was eh, International Geophysical Year. Mooi nummer. Ook weer een, eh, een vergeten talent, hè? Ja, maar hoe komen ze in godsnaam aan die naam? Ja, eh, dat verzin je toch niet? Nee, dat is toch werkelijk vreselijk. Ze mogen trouwens wel eens een keertje een stofdoek over die mengtafel halen hier. Zeg, jeetje mina. Kom ja, je moet niet het eh, te, te hard ademen hoor. <laughs> Ik kan mijn naam erin schrijven. <laughs> Goed. Eh, nog één die dood was, is nog altijd. Helemaal. Helemaal. dan moet ik deze hebben, ja. Waarom hoor ik niks? Wat, wat... CFM met een hoofdletter Z. Dat bedoel ik. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Yo, blood, check it out.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 En ik hoop dat wij u genoeg inspiratie geven om eh, allerlei dingen te gaan ondernemen. Wat, oh, dat is mijn telefoon. <laughs> Goed, eh, mocht u willen weten hoe laat het is, kijk dan thuis even op de klok.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 Ik, eh, het wordt hartstikke druk daarboven, joh. Ja, dat, dat En iedereen zingt het hoogste lied. Een mooi, eh, mooi feestje. Ja, ja. Als u eh, naar dit programma luistert om informatie te krijgen... Forget, it. <laughs> no way. No twee, fucking kansen. way. Niet en helemaal niet. En helemaal niet. En als u uw tijd wil wetten, kijk rustig op uw eigen klok. We gaan lekker verder met... Uh, met Elvis. Dus, eh, Elvis Costello. Costello. Yeah. Oh my baby, baby. I love you more than I can tell. I don't think I can live without you. And I know that I never will. Amen. Oh. my baby, baby. I want you so it scares me to death. I can't say anymore than I love you. Everything else is a waste of breath. I want you you had your fun, you don't get well no more I want you Your fingernails go dragging down the wall Be careful, darling, you might fall I want you I woke up in one of was crying I want you You said young man